Bezittingen die zijn vergaard voor het huwelijk, maar ook schulden, erfenissen en giften zouden niet meer standaard moeten worden opgenomen. De wijziging moet bijvoorbeeld voorkomen dat een partner pas bij een scheiding leert dat er sprake is van een vroegere schuld. De Greenpeace-activisten van het schip Arctic Sunrise... hebben de veiligheidszone van het Russische boorplatform geschonden. En dat is strafbaar, zegt voormalig Greenpeace-kapitein Albert Kuiken... in een ingezonden stuk in de Volkskrant. Kuiken was in 1993 kapitein van een schip van Greenpeace... dat in het Poolgebied in de Barentszee actie voerde... tegen booractiviteiten van Shell. Rubberboten schonden daarbij de 500 meter veiligheidszone rond het platform... waarop de Noorse kustwacht het schip enterde. Kuiken en de campagneleider kregen 40 40 dagen celstraf. Minister Schult van Hagen ziet niets in een VVD-voorstel om rechts inhalen standaard toe te staan. Het leidt volgens haar niet tot een betere doorstroming. VVD-Kamerlid Elias vroeg de minister om het Amerikaanse systeem te overwegen. Daarbij mogen auto's elkaar links en rechts inhalen. Schult wijst erop dat veel wegen maar twee rijstroken hebben... en dat voor auto's en vrachtwagens andere snelheden gelden. Het IJsseland ziekenhuis in Capelle aan de IJssel sloeg afgelopen avond groot alarm nadat er brand was uitgebroken in een elektriciteitskast. Omdat de noodaggregaten dichtbij staan werden voorzorgsmaatregelen getroffen voor een evacuatie. De brand, waarbij veel rook vrijkwam, werd snel geblust. De elektriciteitsvoorziening is niet onderbroken geweest. Oorzaak van de brand is niet bekend. Het CDA-partijbestuur heeft de advieslijst voor de Europese verkiezingen vastgesteld. Oud-lijsttrekker Wim van den Kamp staat op de derde plaats. De nummer 1 was al bekend, Esther de Lange. Bij een ledenstemming versloeg zij van de Kamp. Op het voorjaarscongres van de partij in februari wordt de definitieve lijst vastgesteld. Het weer, het is koud, lokaal 3 graden en kans op vorst aan de grond. In de ochtend wat zon, maar vanuit Zeeland gaat het weer regenen.